Schilderij Sint Praxedis is een van de twee Vermeers die in particuliere handen zijn. Het komt uit 1655 en is daarbij het oudste van de 34 werken die van de Delftse kunstschilder zijn overgebleven. Aan de echtheid van het schilderij is lang getwijfeld, maar onderzoekers van het Rijksmuseum en de Vrije Universiteit hebben verklaard dat het echt een Vermeer is. Wie het werk heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Frankrijk kan de verdachte van de moordaanslag op het Joods Museum in Brussel snel uitleveren aan België, melden Belgische media. De advocaten van de Algerijns-Franse man zouden te laat beroep hebben aangetekend tegen een eerdere beslissing om uit te leveren.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 Hij werd vooral bekend door programma's over seks. En was de broer van schrijver Boudewijn Buug, die in 2002 overleed. Het weer vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Morgen is het erg wisselvallig en een graad of 20 gemiddeld.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 Thuisland Brazilië verloor de halve finale van het WK afgelopen avond met 7-1. Scolari voelt zich verantwoordelijk voor het verlies, maar wil niet opstappen. Volgens de trainer raakte het Braziliaanse elftal in paniek en liep alles fout. Braziliaanse supporters hebben met ongeloof de nederlaag van hun team bekeken, maar rellen zijn uitgebleven. Noord-Korea heeft twee testraketten afgevuurd die terecht zijn gekomen in het water. Volgens een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse leger waren het skutraketten. De Noord-Koreanen zijn al langer bezig met het afvuren van korte afstandsraketten. Dat zal onder meer gebeuren uit protest tegen militaire oefeningen... die Zuid-Korea en de Verenigde Staten houden in het gebied.